Jobboots met het NOS Journaal. Ouderen gaan de komende jaren meer belasting en zorgpremie betalen. Het kabinet wil een aantal belastingvoordelen voor ouderen verlagen of helemaal schrappen. De coalitiepartijen hebben hierover afspraken gemaakt met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP. Zo wordt de ouderenkorting, dat is een belastingvoordeel voor mensen in de AOW, e, verlaagd en wordt de oudere korting bij vermogen geschrapt. Voor mensen zonder werk gaat de inkomensafhankelijke zorgpremie omhoog. De plannen voor meer belasting en zorgpremie voor ouderen worden op Prinsjesdag gepresenteerd. Dan komt het kabinet ook met een aanpassing van het systeem voor de autobelasting. Bezitters van vervuilende auto's gaan meer belasting betalen... en de fiscale bijtelling voor auto's van de zaak wordt vereenvoudigd. Het kabinet probeert al jaren het gebruik van schone auto's te stimuleren... maar de huidige maatregelen zijn veel te duur en leveren weinig op. In mei bleek uit een onderzoek van de Rekenkamer dat sinds 2007 de belastingmaatregelen voor zuinige auto's 5 miljard euro hebben gekost. En de CO2-besparing is veel minder dan uit officiële cijfers blijkt. Frankrijk stelt het leveren van oorlogsschepen aan Rusland uit. Andere landen hadden veel kritiek op het leveren van landingsschepen aan Moskou. Volgens president Hollande kan Frankrijk vanwege het conflict in Oost-Oekraïne de oorlogsschepen niet leveren. De EU heeft het wapenembargo afgesproken tegen Rusland. De levering van Franse oorlogsschepen valt daar officieel niet onder, omdat die al eerder afgesproken was. Nabestaanden van slachtoffers van de decembermoorden hebben Suriname aangeklaagd bij de organisatie van Amerikaanse staten. Ze willen het vastgelopen proces weer op gang krijgen. De vervolging van de verdachten is door de omstreden amnestiewet op dit moment geschorst. In het proces staat president Bouterse samen met 24 anderen terecht voor de moord op 15 tegenstanders van zijn regime in 1982. Het weer heldere nacht, het koelt af tot 12 graden. Morgen opnieuw zonnig met temperaturen van 22 graden op de Wadden tot 26 in Limburg. Ook vrijdag en in het weekend wordt het rond 23 graden. In het weekend wel kans op meer bewolking en een enkele regen- of onweersbui.